Gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver. Kijk op bpgjaclijn.nl. Voor iedereen die het beter wil. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En een bijzonder fijne zaterdagavond was gewenst. Hier vanuit de studio in Waalwijk. Tot 5 uur is het. Langstraat FM. Funk Night. Oh, no stopping. That's rocking. No stopping. Dance No Stopping That Walk-In. Souvenir uit 1983 was dat. 9 over 5 precies. Langs het hem. Funk Night is dit. Juist, Love of a Lifetime. Nelma Moore. Nigel bedanken. Die tussen 3 en 5 heerlijke muziek heeft gedraaid. Die zit hier volgende week weer. Op de zaterdagmiddag dus. En dit is een nieuwe weekendalbum. Mofak. That's What You Need is dit. I know like. I got into her head and the bitch turned lady. Now I love it when I hoe thinks you witty. Witty, I beat the pussy up, yeah, I feel guilty. I ain't got a big dick, I got a micro penis. But when it's shit hard, it's bigger than big. I'm a proud little dick, nigga with big balls. It's a trip. I can fit the thing in a jaw. Oh no, she can suck a murmur through a straw. She got the best head that I ever saw. I done it two more times before the girl went more. Give her five more pumps before it headed out the door. I am trying to be your boyfriend, bitch, I'm gone. Say the lovey-dovey shit for your man at home up what you need. I know just what you like. Baby, come fuck with me. Cause he don't get it right. I'll take you to ecstasy. I'm gonna get you high. Fill your appetite. Cause I know just what you like. I'll give Vanessa Morgan, I Give It When I Want It. Daarvoor hoorde je Mofak, Got What You Need, voor zijn nieuwste album. My Town heet dat album. Daar hoor je dadelijk nog een paar nummers van. Langs hadden we Funk Night, Tashan, Read My Mind. Je hoort daar de maxi-versie van. 3 voor half 6. Be Your Night was dat uit de playlist. Souvenir de Jacksons nu. 1978 schrijven we. Je hoort de lange versie van Shake Your Body Down. Dit is de funky. I I don't know what's gonna happen to you, baby.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 Let's shout. shout. Shake your body to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake your body to the ground. Let's dance. Let's shout. Take it over. Yeah. Take it over. shaking my head. if you try Straks hadden we een fun night nu met Starpoint. Let go. dan hoor je Bootsy Collins. uitpakt die voor heerlijke funk disco en soul. Starpoint was dat Let's Go. En dit komt van het album van twee weken terug. Bootsy Collins. Did you hear music? Yeah. That farmer's out of control. Welcome to the club. Club Funkerty. Are you out there? Huh. What's the password? All with the band. she go. Thank you. voor 6. Dadelijk hoor je het nieuws. Van 6 uur gevolgd door, deel, door deel 2. <laughs> Onlangs zaten we Funk Night natuurlijk. Toep toep ta. Je Lemon Dossier. Bigger Than Live. Souvenir 1983. Wat ons betreft, tot dadelijk naar het nieuws. what we do. I know I'm just lying when I said that's it, we're through. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na Aruba heeft nu ook Bonaire besloten alleen mensen uit Curaçao toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de maatregel maandag ingaat. De laatste dagen is het aantal mensen met corona op Curaçao flink toegenomen. Vorige week woensdag waren er 315 mensen besmet, gisteren waren dat er 640. De afgelopen 24 uur zijn er nog eens 60 bijgekomen. Op het protestantse Visser het Hoofdlyceum in Leiden is ophef ontstaan over een opdracht over de vrijheid van godsdienst en de islam. Leerlingen van 3 VWO moesten een artikel schrijven met als insteek hoe komt het dat mensen een godsdienst aanhangen die zoveel geweld voorbrengt? En waarom zijn er zoveel moslimterroristen? Onder meer politieke partij Denk reageerde verontwaardigd. De school heeft afstand genomen van de opdracht en een gesprek gehad met de betrokken leraar. Bij een betoging van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet is vanmiddag in het centrum van Venlo een grimmige sfeer ontstaan. Een grote groep tegendemonstranten bekogelde de politie die tussen beiden kwam en de andere demonstranten met eieren. Er zijn vier pro-Zwarte Piet-betogers gearresteerd. En in een Bredaanse woonwijk is een alternatieve intocht van de Sint gehouden met zo'n 50 zwart pieten. Ze droegen geen mondkapjes en er werd ook geen afstand gehouden. Het officiële Twitter-account van de Amerikaanse president wordt op 20 januari officieel aan Joe Biden overgedragen. Dit ondanks de bewering van de huidige president Trump dat eigenlijk hij gewonnen heeft. Dat zegt het social media bedrijf tegen CNN. Trump behoudt wel zijn eigen privé-account dat hij al voor zijn presidentschap had. Wel verliest hij zijn beschermde status als wereldleider, waardoor er sneller wordt ingegrepen bij dubieuze tweets. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt met wat motregen. Vannacht vanuit het noorden meer regen en het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen eerst nog wat regen, maar vanuit het noorden klaart het op. Het wordt smiddags 10 tot 12 graden.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 When you're walking through the crowd and the crowd's too loud, all you gotta do is a headphone set. In the day, all the dark when you're walking through the park, you don't get a band cause you got to be on hand. Crank it! I said the doctor is out. I'm losing my mind. Turn up the music and everything is fine. The doctor is out. I'm losing my mind. Turn up the music and everything is fine. Inflation, frustration, the process, elevation. When they I'm about to lose my patience. Money goes bye bye. I'm gonna like to say. Talking about running guys. de opener van deel 2 van Langs en Funk Night, aflevering 152. Hoor je dadelijk nog Tony Riot, Mofak, Morris White, Chill, Tina Marie, Sylvester, Cadillac Heights, Shalamar, Steve Harrington, Cosmetic, nog eentje van Movak. want het is het weekendalbum deze week en Felix en Jarvis. Tweede uur dus, Langs en Funk Nights souvenir nu. Zoals gezegd, Tony Lee. Dit is Love So Deep, 1983. Deep Souvenir. En dit is een nieuwe van Mofak. My Town. Weekendalbum. Van deze heerlijke funkformatie uit Hepelzoon zou je kunnen zeggen. Mofak dus. Dat heet Mofak El Juini, Is een Franse funk, G-funk producer en talkboxer. Hij komt uit eh, Marseille en is deze week het weekendalbum hier bij Langstraat Funk Night. En dit, dit is heel iets anders. Hier is Mooi Zwaait. Soul hier bij de Funky, bij Langs de Wem. Tina Marie nu, Fix It. 7 voor half 7, Langs de Wem Funk Night. Tot 7 uur, daarna hoor je Peter Sterrenburg. Love is just a one-way street, if I'm lost without you. Love is not a two-way street, if I can't be glad I found you. on a sleepless night, on the strength of who you are. Love can't compensate for the fool I've been to let it go this far. Love is when you put me back together, when I can't pick up the pieces. Love is the fix-it man, who'll do the best he can. Fix it, baby. Baby, won't you fix it, baby? Would you do it for me, baby? Fix it, baby. Well, ik zit Het heet eigenlijk Marie Christine Brockert. En is in 2010 op 54-jarige leeftijd, erg jong dus, overleden. Langs hadden we Funk Night, Sylvester nu. Rock the Box. 1 van half 7 precies. Clinton, Cadillac Heights. Nice, uit 1989. Weet je het einde van het funky eh, tijdwerk, tijdperkje. Tijdperkje, dat was eh, ja, precies de jaren 80 zeg maar. En dit is Shalimar bij de funky. Steve Arrington. vroeger bij Slave. De Jammin National Anthem was dit. Nog even terug naar het weekendalbum van Langs Funk Night van Mofak El Juni. Deze Franse funk, G-funk producer en talk boxer die af en toe best wel op Roger Troutman lijkt. Zo, kwak lang dan. Dit is hij met Freak You Better. You're not rocking with F69.9. And we give it to you deep, so deep, it'll put you to sleep. <laughs> 69.9, baby, the only station in the nation that brings you that raw, uncut, Bank Nash. Ooh, she's a master of deception. She's throwing baits and form attitude in my direction, but I cannot get caught up in that scene. Oh no, I'm trying to make a movie. I'm trying to keep it clean. I want to get to know you. I think I'll pick you better. I really wanna show you how you and me can escape reality. I want your body, baby. Please don't make me wait. Make me see. I want your body, baby. Please don't make me wait. Make me see. I want your body, baby. Please don't make me wait. Make me see. I want your body, baby. Please don't make me wait. I want to get to know you. I think I'll freak you. give a fuck about the foolish walk. This is a disco coup d'etat. This is a disco coup d'etat. We don't give a fuck about the foolish walk. We don't give a fuck about the foolish walk. I wanna get to know you. I think I'll freak you better. I really wanna show you. How you and me can escape reality. I wanna 2016 bezig. Heeft vijf albums gescoord. Mofak. groetje nieuw dus hier bij Langs Adam Funk Night. Een album van het weekend. Weekend. Weekendalbum moet ik eigenlijk zeggen. En dit is een souvenir. Cosmetic. De Jet Set. Dadelijk hoor je naar de Mary Jane Girls. En daarna hoor je Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. week souvenir hier bij de Funk Night. De Jet Set was dat. Weer één plaats, dan hou je het nieuws. Gevolgd door Peter Sterrenburg. In Peters platenparade natuurlijk. Mary Jane Girls, all night long. Veel plezier met Peter. Hey boy. En volgende week. Dan ben ik er ook weer. I got a surprise for you. Fijn weekend. Fijne week nog. wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 7 uur.